Marjet uur. Krol met het NOS Journaal. Frankrijk heeft vanochtend luchtaanvallen uitgevoerd op Irak... heeft het Franse ministerie van Defensie bekendgemaakt. De Fransen hebben vier loodsen met militair materieel van IS... bij de stad Fallujah gebombardeerd. Van de missie, inclusief de vlucht en de piloten in de cockpit... zijn beelden gemaakt en vrijgegeven. Vorige week voerde Frankrijk ook al luchtaanvallen uit in Irak. De Fransen bestrijden IS net als Nederland alleen in Irak. De Amerikaanse opsporingsdienst FBI zegt te weten wie de gemaskerde beul van IS is... die twee Amerikanen en een Brit heeft onthoofd. In de drie video's van de onthoofdingen komt telkens dezelfde man met een Brits accent voor. De FBI zegt de nationaliteit en de naam van de man te weten, maar wil die niet bekendmaken. De terreurbeweging Islamitische Staat beraamt aanslagen op de metro in Parijs en de Verenigde Staten. Dat zegt de Iraakse premier Abadi. Gearresteerde IS-strijders zouden de plannen hebben opgebiecht. Abadi wil niet zeggen welk metrostation in de VS doelwit zou zijn van de terroristen. De gemeenteraad van Utrecht vraagt vanavond opheldering over de uitzetting van een Somalische man. De raad vraagt zich af of burgemeester Van Zanen wel op de hoogte was... toen de man vanochtend door de vreemdelingenpolitie uit het asielzoekerscentrum werd gehaald. Als dat niet zo was, is dat tegen de afspraak dat een burgemeester altijd op de hoogte wordt gesteld van zo'n uitzetting. De Europese voetbalbond UEFA onderzoekt zeven clubs die zich niet zouden hebben gehouden aan de regels omtrent financial fair play. Het gaat onder meer om AS Roma en Liverpool. De UEFA houdt dit seizoen de boekhouding van in totaal 115 voetbalclubs tegen het licht. En daarbij zijn al vijf clubs tegen de lamp gelopen die fouten hebben gemaakt bij transfers. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat regen, in de rest van het land droog. Morgen eerst wat zon, maar daarna vanuit het westen opnieuw regen. Het wordt morgen 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Welkom terug luisteraars bij nog een vol uur tussen app en vloed. Ik heb het Karin beloofd, een prachtig nummer van Westlife. I'll see you again. prachtig nummer van eh, Westlife. Wel eh, toepasselijk voor Karin, die toch eh, vandaag weer een trieste dag heeft moeten beleven. Ja, ik ga niet in detail treden, Karin, maar in ieder geval... ik heb het je van harte gegund en ik hoop dat je ervan genoten hebt. ik in ieder geval wel. Prachtig nummer van Westlife, wat ik eigenlijk nog niet kende. Ik weet niet of ik dat al eerder gedraaid heb voor in de uitzending... maar in ieder geval, ik vind het prachtig. Uh, luisteraars, uh, ik heb al eerder een nummer gedraaid van Barbara Streisand... Met, met een artiest samen, want Barbara heeft een cd gemaakt met een aantal artiesten. Ik ga daar straks nog wat van draaien. En ik heb al Stevie Wonder gedraaid. Ik heb al Elvis gedraaid met Barbara samen. Ik heb al uh, uh, Josh Groman gedraaid. Nee, Jason Colt heb ik gedraaid. Straks een nummer eh, tussen Barbara Streisand en Michael Bublé. Maar eerst gaan we genieten van Herman van Veen. Herman had ook een, heeft ook een nare periode achter de rug. Want hij heeft onlangs zijn eh, vaste pianist... Waar, waar hij al 52 jaar mee samenwerkt. Pianist eh, Erik van der Wurf heeft hij verloren. En eh, net een, nieuwe cd gemaakt. ik ga toch wat van Herman van Veen draaien. Want hij heeft toch een heerlijke stem, een heel bijzondere stem. En al 52 jaar dus met deze pianist samengewerkt. Ik weet niet of hij hier nog meespeelt met Herman. Iemand heet het nummer. Iemand zal de planten water geven. Iemand zal de tuin sproeien. En de gordijnen sluiten. Iemand zal de was ophangen. Iemand zal de sokken rollen. Iemand zal de stoepen dweilen. Iemand zal de vaat in de machine doen. De hemel zal groeien de zee zal dijden, de wind zal draaien, de zon zal schijnen, de trein zal treinen, de auto's rijden, wolken overdrijven, iemand zal gedichtjes schrijven. Iemand zal om God roepen zal om opsporing verzoeken. Iemand zal excuses, bedankjes en facturen versturen om een beetje aandacht. Zal iemand van een dakgoot duiken, het spoor oplopen of sterven om de tijd te doden. De hemel zal gloeien, de zee zal duiken zal zijn. De trein zal treinen, de auto's rijden, wolken overdrijven. Iemand zal gedichtjes schrijven. Iemand zal begrijpen dat wie overlijdt, degene is die achterblijft. zal gloeien, de dus zee zal dijden, de wind zal draaien, de zon zal schijnen, de trein zal treinen, de auto's rijden, wolken overdrijven, iemand zal gedichtjes schrijven. vers, zo heet ze cd. En eh, dit was eh, Iemand. Ik eh, draaide, ik zei het net al, een aantal duetten van Barbara Streisand... met soms levende, maar ook al overleden artiesten. Ik heb, ik heb haar samen met Elvis gedraaid. Nou, we weten allemaal, die is er niet meer. Maar Stevie Wonder, die is er nog wel. En daar draaide ik net het nummer People. Wat, wat zij samen dus met Stevie Wonder zong. Dit doet ze samen met Michael Bublé. It had to be you. Barbara Streisand. Seems like dreams, like I always had. Could be, should be, making me glad. Why am I blue? It's up to you. thinking maybe, baby, I'll go away someday, some way. You'll come and say it's you I need, and you'll be pleading in vain. that make me be true or could make me be blue or even be glad just to be sad thinking of you some others I've seen some others I've seen everybody to be you, wonderful you. It had to jij moet het gewoon zijn. It had to be you. Prachtig de wet gezongen tussen eh, Michael Bublé en uh, Barbara Streisand. Ik heb al een aantal stukken van de gedraaid. Het is een geweldige cd vind ik zelf. En er staan eh, prachtige nummers op.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 Het is alweer vroeg donker en de kerstdagen komen er weer aan. Ja, dan leef ik toch wel een beetje naartoe. Ik vind het zo'n gezellige tijd in december, man. Ik kan er niks aan doen. Ja, zit daar met, ja, mijn hele leven heb ik het al. Als kind al, ja. Kerstboom met echte kaarsjes en zo. En, eh, even los van religie, want eh, daar heb ik nou weer niks mee. In ieder geval nu niet meer. Vroeger ooit wel, maar tegenwoordig nou. Goed, daar gaan we niet over praten vanavond. Daar raken we niet over uitgepraat. Ik heb wel een beschermengel bij me. En Karin Kok ook. En Lia West die zingt erover. Guardian Angel. Little baby up in heaven says to God. it's your time to leave. But don't you worry, you won't be there alone. You see, there's someone. beschermengeltje. Kreeg ik aangeboden van Karin Kok. Nou Karin, ik zal de beschermengel dicht bij me houden. En eh, elke keer als de vleugeltjes worden uitgeslagen van het engeltje... dan zal ik aan je denken. Lia West, die zong het. En nou we het toch over engeltjes hebben... dan ga ik ook maar een nummer draaien voor... Eh, mijn eh, vriendinnetje in het verre Spanje. Dan wordt Marius boos daar natuurlijk. Maakt me allemaal niks uit. Het maakt me allemaal niks uit, Marius. Ik ga hem toch draaien. of je nou wil of niet. Ehm, dan moet ik wel eventjes eh, <laughs> even zoeken waar die ook weer staat. Oh ja, ik heb hem alweer gewonnen. Ik heb hem alweer gewonnen hoor. Komt alweer helemaal goed. Ik heb het natuurlijk over eh, Frank Duval. Eh, met het nummer Angel of Mine. Dus even kijken of het lukken wil. Speciaal voor Lidwien Alders. Ruim Duval was dat met Angel of Mine. Ja, luisteraars, uh, ik, eh, Rob Tetro die vraagt ook nog een nummer aan. Uh, Hello Live van Beyoncé. Nou hoop ik, Rob, dat ik de goede te pakken heb. Als moet je me maar op mijn donder geven, hoor. Daar kan ik ook niks aan doen. do something else off of my new album. Ja, volgens mij moet het goed komen zo. Off of my new album. Oh! This next song, this next Talks song, about my song to sing of your life. From my new album. Talks about meeting the man in your dreams for the first time. It's called Hello. Help me sing it, y'all. I love the way you walk into the room, body shining, lighting up the place. When you talk, everybody stop, cause they know you know just what to say. The way that you protect your friends, baby, I respect you for that. When you grow, you take everyone you love along. I love that shit. Don't fly me away, don't need to buy a diamond key to unlock my heart. You shelter my soul. You're my fire when I am Nou, ook een mooi nummer, maar niet de bedoeling van Rob. Die bedoelde een heel ander nummer. Nou, Rob, eh, door. ja, ik, ik ben aan het zoeken gegaan en ik zag Hello live. Ik denk, nou, dat moet hem dan zijn, maar <laughs> het was hem niet. Nou, hoop ik dat Rob, die heeft ook uh, intussen tijd eh, voor mij zijn best gedaan om hem te vinden. En nou hoop ik dat Rob hem wel goed gevonden heeft. En dan ga ik gewoon proberen. Hello live van niemand minder luisteraars dan Beyoncé. Dan gingen er nou twee door elkaar. Ja, zullen dingen fout moeten gaan, dan gaat alles fout. Maar nu eh, heb ik hem goed, als het goed is. Hello, live gezongen, akoestisch gezongen door Beyoncé. En dankzij Rob Tetro toch nog op tijd gevonden om het de eh, eter in te sturen bij ZFM Zandvoort. Tussen app en vloed, luisteraars, want eh, daar luistert u nog altijd naar. Ja, heerlijke muziek allemaal. En eh, ik ben blij dat er af en toe luisteraars zijn die mij een beetje assisteren. Want af en toe dan, ja, zie ik door de bomen het bos niet meer. Uh, maar ik, ik heb nog een mooie voor u uitgezocht.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 een combi tussen eh, Steve Rowland en de Family Dog. En uh, ja, uh, Metallica, Sympathy. Without Those Things van de script. Ik had hem al klaarstaan. En Marius vraagt erom. Nou Marius, beter kan het niet gaan man. Would Dylan be just a poet? Would no ever know it without those songs? Would Miley be just a stoner? Johnny Cash just be alone without those songs? Mm hmm Would Buddy Holly have disappeared? Or would Lennon still be here without those songs? Yeah, yeah. The beauty of their lives is when they're dead and gone. The world still sees. luistert naar Tussen App en Vloed. Een heerlijk, relaxed programma. Gepresenteerd door Charles Duif bij ZFM Zandvoort. She was a woman inside a castle. Nights all around her, and I never found myself strong enough to reach and touch from the outside. And every time I try to swim across thought I'd drown. And every time I try to climb that wall, I thought I'd fall on the outside. picture Frozen there forever With a smile that keeps me so warm inside But still I hide on the outside She was a woman Farther than forever Nearer not together But I only wish I was back in time. Cause she'd be mine on the outside. But every time I try to find the love I left behind, and every time I try to make her mine again, I find myself outside met eh, On The Outside. Ja, wat had, ik, wat had ik nou ook weer klaarstaan? Oh, natuurlijk, Cliff Richard. It's All Over. stop living dat was eh, Cliff. En eh, hij legde zijn gitaar op de vloerbedekking. En toen hoorde hij nog eventjes een pingeltje. Maar dat kan zomaar gebeuren natuurlijk. Ik ga voor Karin nog wat draaien. Do you remember, Phil Collins? weer afscheid van u nemen, luisteraars. Want eh, het is middernacht bijna en eh, reclame Niels en reclame komen weer voorbij. Ik dank u allemaal weer voor het luisteren en voor de mooie verzoekjes die u deze kant op stuurde. En eh, waar ik ook van heb genoten vanavond. Het zat heel wat mooi repertoire bij weer. Blij dat u allemaal weer luisterde. En een hele rustige nacht toegewenst. Hè? Dit was Tussen App en Vloed bij ZFM Zandvoort. Allemaal een hele fijne vrijdag toe gewenst. En natuurlijk een heel goed weekend. Komt er vlak achteraan. Hè? Geniet ervan mensen. Wat mij betreft tot volgende week donderdagavond. Klok van 10 uur. Met weer een nieuwe aflevering van Tussen App en Vloed. Dag. Maar nu eerst het NOS nieuws van...